uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor de kust van Texel is de zoektocht naar de vermiste vissers uit Urk hervat. Hun boot ligt op zo'n 12 meter diepte. En duikers proberen het wrak binnen te gaan... om te kijken of de twee bemanningsleden zich daar nog bevinden. Donderdagochtend verging de garnalenkotter UK-165... toen die in zwaar weer op weg was naar de haven van Den Helder. Vanwege het slechte weer konden duikers pas gisteren voor het eerst de zee in... om het schip te onderzoeken. President Bouterse is uit China teruggekeerd in Suriname. Hij landde rond 6 uur Nederlandse tijd op de nationale luchthaven... waar hij werd begroet door zo'n 1500 aanhangers. Ze zongen, zwaaiden met vlaggen en riepen leuzen. Bouterses partij, de NDP, had 70 bussen geregeld... om de mensen naar het vliegveld te brengen. Bouters gaf kort na aankomst een persconferentie... waarin hij vooral inging op zijn staatsbezoek aan China. Over de veroordeling zei hij dat hij hem verrast had. Verder ging hij er niet inhoudelijk op in. Bij een ernstig ongeluk in Wallonië zijn twee mensen om het leven gekomen... en meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vannacht bij de plaats Hoven op een kleine 40 kilometer ten zuidwesten van Brussel. Belgische media melden op basis van de politie... dat het om een busje met 11 inzittenden ging. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is gisteravond een man van 36 in zijn eigen huis mishandeld. Twee mannen in PostNL-uniformen drongen de woning binnen, bonden de man vast en mishandelden hem. Buren hoorden hulpgeroep en ze belden de politie. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn er vandoor. Wat ze hebben buitgemaakt bij de woningoverval is onduidelijk. Het weer. Het blijft bijna overal droog... bij een mix van wolkenvelden, lokaal dichte mist en soms zon. Onder de mist en bewolking wordt het amper 2 graden.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 En we begonnen met Pete Johnson en Joe Turner, Roll Pete. Ja, eigenlijk een soort van proto-rock-and-roll nummer. Alle rock-and-rollers zijn wel schatplichtig aan deze twee. Pete Johnson, de pianist, en Joe Turner, de blues shouter... met Roll Pete. Joe Turner die zelf in de jaren 50 ook de nodige hits zou scoren... op het, op het label Atlantic... Eh, in de rhythm and blues en rock and roll. Het tweede uurtje, wat kun je nog meer verwachten? Ja, we gaan gewoon door waar we het eerste uur ophielden. Swingende muziek, gitaren, blazers eh, en grappige teksten. Zoals weer van Slim Gaillard en Slam Stewart. To the Fruity. I don't want vanilla, I don't want chocolate. Bring me some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. take some frozen custard. Oh. take pineapple. Mm, bring me some Tutti Frutti. Tutti Fruity. Slim Guyard en eh, Slam Stewart. Slam Stewart eigenlijk een van de eerste solisten, dan Bas, wat je hier ook hoorde. Ehm, die ging zelf eh, meer verder in, in de jazzmuziek. Eh, terwijl Slim uh, meest bleef in het vlak van de rhythm and blues en lichte entertainment. Je hoorde hem trouwens hier ook, die slim, op eh, gitaar. Nog steeds op akoestisch gitaar. Ik zei al in het eerste uur, aan het eind van de jaren 30 kwam meer eh, de elektrische gitaar in zwang. Dat gaan we zo horen. Ik ga nog even naar een akoestische gitarist. Geweldige gitarist. Niet zo vaak wordt hij gedraaid of genoemd. Lonnie Johnson, die al in de jaren 20 actief was en, en heel lang actief zal blijven. Hier met een geweldige gitaarsolo, Swing Out Rhythm uit 1937. de we zitten nog steeds in de jaren 30 trouwens. Zo net hoorde je iets uit 1938 van Slim and Slam. Dit is uit 1937 van Lonnie Johnson. Smit op elektrische gitaar... in de band van Annie Kirk uit 1939. Ik denk een van de eerste opnames met elektrische gitaar in een eh, big band. Misschien is er iets eerder nog in de jaren 38. Maar dit is in ieder geval een gitaarsolo die al behoorlijk refereert aan rock'n'roll gitaristen, denk ik. Of die vooruitwijst naar rock'n'roll gitaristen. Uh, iemand die ook eh, met zijn big band een belangrijke rol zou spelen in de rhythm and blues is Buddy Johnson. Hier wordt hij bijgestaan door de Mac Sisters... in een nummer wat een, ja, ook weer vooruitwijst een beetje naar Ray Charles en de Relats. Stop Pretending. Hier komt hij uit 1939. Stop pretending. You hear me talking to you. Stop pretending. Yes, yes. That you'd walk a mile. A feather in the breeze. Just to see me smile. Me, me, my, my. Stop pretending. The devil's gonna get you. Stop pretending. Mm. That your future lies. My blue heaven. And my dark brown eyes. Me, me, my mind. Because I took your thighs with a smile and kept knocking at your door. Mama, you turned wild, but listen, child, that'll never happen no more. So stop pretending. The masquerade is over. Stop pretending. Hoy, hoy. That you care for me. Body and soul. Cause I'm hip, you see. So hip you see. Me, me, my, my. zijn inmiddels beland bij het jaar 1940. Ik had in het eerste uur al een blanke gitarist, Eddie Lang, Italiaanse eh, gitarist eigenlijk. Um, ehm, daar waren ook andere blanken die veel met zwarte muzikanten optraden. Onder meer George Barnes, ook zo'n pionier op de elektrische gitaar. Eh, vaak onderschat, niet vaak genoemd, maar een geweldige gitarist. dat kun je hier horen. Hier speelt hij het nummer Magic Carpet Geschreven trouwens door Eddie Durham, die ik al eerder noemde. Eh, hij speelt het samen, die George Barnes, met Blind John Davis, de pianist. Luister maar naar Magic Carpet. geweldig nummer. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik hoop dat u dat ook vindt. We zijn nog steeds bezig met het graven naar de roots van de rhythm and blues. Die mainstream, ja, soort van mainstream jazzmuziek in de jaren 40. Ehm, we zijn beland rond de 1940. En daar was ook een nummertje, Wham, Rebop, Boom Bam. Eh, niet bebop, maar rebop. Maar de bebop die begon ook eh, op te komen rond de 1940. En dit eh, is meer een rhythm and blues nummertje van Andy Kirk weer, die band Wham, Rebop, Boom, Bam. you'll be proud. Wham, rip, bop, boom, bam. Join the crowd and swing out loud. Some folks say that swing won't stay, and it's dying out. Kirk met op zang eh, June Richmond. Wham, rebo, Boom, Bam. Brengen we bij de agenda van, van de krocht. Want daar staat een bebopper, denk ik. Eh, Frits Landersberger eh, op 12, 22 december met zijn West Coast Dream Band. die een tribute doet aan Terry Gibbs, die Amerikaanse vibrafonist, <clears throat> vibrafonist en bandleider, arrangeur. En ook een, ja, de langstlevende bebopper, denk ik. Volgens mij is hij nog steeds in leven. Um, dus dat is op 22 december. En houdt u van tributes, dan heb ik goed nieuws voor u. Want Ben van den Dungen, eh, die gaat beginnen binnenkort in Groningen... in de Martinez Brouwerij eh, met zijn tour... Eh, waarin hij een tribute brengt aan John Coltrane. En ik, binnenkort zal ik een interview hebben met Ben van Dungen... en dat zal worden uitgezonden ergens in januari. En zullen we ook aandacht besteden aan zowel de muziek van Ben van, van den Dungen als John Coltrane. Eh, maar hij staat ook in, in de buurt van Zandvoort in Haarlem op 3 februari in de pletterij. Dus hou dat in de gaten. Echt de moeite waard, denk ik. En het interview komt dus ergens in januari. Gaan we verder met onze Rhythm and Blues. Buddy Johnson met Leonard Ware op gitaar. Boogie Woogie's Mother-in-Law. En we zitten inmiddels rond 1941, eh, denk ik. Komt-ie. natuurlijk Leonard Ware op eh, Amplified Steel Guitar. En hij hield die noot vast. Eh, dat, ja, dat was zo van die ene noot. Wat de rock'n'rollers dus ook veel zouden doen natuurlijk. En ook die saxofonisten later, zoals hij Illinois Jacket. Maar hier hoorde je het al op gitaar. Eh, geweldige gitaarsolo. In het orkest van Buddy Johnson. even gas terugnemen met Art Tatum. Maar hij wordt begeleid door die rhythm and blues koning Big Joe Turner. Corina Corina, een bluesklassieker die later ook een rock'n'roll klassieker zou worden... in een uitvoering van diezelfde Big Joe Turner. Maar hier zit er meer een, een rhythm and blues of een jazzy uitvoering. Hier komt hij. Corina, Corina, where you been so long? Corina, Corina. been so long. I ain't had no loving since you've been gone. I left Corina way across the sea. I left Corina way across the sea. If you see Corina, send her home to me. I love Corina. Tell the world I do. I do. But I just don't like the funny way she do. at night. Corina, Corina, where'd you stay last night? You come home this morning, sun was shining bright. Now, Corina, Corina, you ain't treating me right. Corina, Corina, you ain't treating me right. I love you, baby but don't stay out all night. afternoon from the drum of a band attuned to the tempo of the times. Music in which the song spoke for itself. The song, of course, was by Ella Fitzgerald, who presented an orchestra from the famous Savoy Ballroom up on Lenox Avenue in the heart of Harlem in New York City. Ja, Ella Fitzgerald, live at the Savoy. Eh, met haar eigen band, of het overgebleven band van Chick eh, Webb... die toen was eh, overleden, de, de drummer. Hmm, gaan we van de ene Ella naar de andere. Ella May Moores. De vrouw die ook het nummer wijde aan Mr. 5x5, Jimmy Rushing... die hier vorige week aan de, aan de beurt was. Eh, maar met dit nummer, Cow Cow Boogie... Uh, scoorde ze een miljoenen hit voor Capitol. De eerste miljoenen hit voor Capitol Records van Ella May Moores. Cow Cow Boogie. Out on the plains, down your Santa Fe, I met a cowboy in the range one day, and as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. Akomataya, tie, get along, get hip little doggies, get along. Better be on your way, get along. Get hip, little doggies, and he trucked them on down the old fairway, singing his cow boogie in the strangest way. Come a tie, come a tie, singing his cowboy song he's just too much. He's got a knocked out Western accent with a Harlem touch. He was raised on local weed. He's what you call a swing half breed, singing his cow cow boogie in the strangest way. Come a tie, come a tie, yip, Thank you. piano door Freddie Slack, die blanke boogie-woogie pianist. Ook een ondergewaardeerd figuur, zeer belangrijk binnen Capitol Records. Ook met eh, Benny Carter, de saxofonist trouwens, de zwarte saxofonist... die je al eerder hoorde bij de Chocolate Dandies. Eh, actief sinds de jaren 20. Op de achtergrond speelden deze twee mensen, Freddie Slack en Benny Carter een belangrijke rol in Capitol Records. En Freddie was ook de eerste die met T-Bone Walker... de, ja, eigenlijk de, de, de, eerste moderne bluesplaat eh, eh, eh, vastlegde. En T-Bone Walker, ja, geweldige laidback eh, gitarist en zanger. En dat hoor je hier. I Got a Break Baby uit 1942. T-Bone Walker bijgestaan door Freddie Slack. to I didn't have no money, darling, and my shoes had worn thin. I didn't have no money, baby, yes, and my shoes had worn thin. I didn't have a decent pair of trousers, darling to go to Sunday schooling. Well, our my had baby, and I did not even run. can keep a good man down. Well, I've got a brick, baby, and things are coming my way. Yes, I've got a brick, baby, and things are coming my way. I've got money in my pocket, darling, and I can change clothes every day. van Lionel Hampton... Flying Home met uh, op sax eh, Illinois Jacket. Ja, eh, volgens de overlevering een van de eerste saxo saxofoon solo's... met dat honkende, scheurende geluid... dat dus veel gekopieerd werd nadien door allerlei mensen... inclusief Louis Jordan natuurlijk, maar ook in de rock roll in de jaren 50 en 60. Brengt ons bij een andere pionier in de rock'n'roll... Sister Rosetta Tharpe, de gospelzangeres en gitariste... Eh, hier in het orkest van Lucky Melinder eh, met een nummertje That's All. Geweldig nummer. Gaan we naar luisteren. the preaching, that's all. That's all. I just tell you that's all. That's all, that's all. But he better have romance without finance is a nuisance. But definitely. Baby, you know I need me some gold. Romance without finance just don't make sense. It sure don't. Mama, mama, please give up that gold. You so great and you so fine. You ain't got no money, you can't be mine. It ain't no joke to be stone broke. Baby, you know I ain't lying when I say romance without finance is a nuisance. You're not kidding, brother. Please, please, baby, give me some gold. klanken van Charlie Parker. Die was ook niet te beroerd om mee te doen op allerlei rhythm and blues platen. Misschien omdat hij het geld nodig had voor zijn eh, verslaving. Misschien omdat hij het gewoon leuk vond, die rhythm and blues. Ook al was hij in deze tijd al een bebopper geworden. Hij deed gewoon mee met Tiny Grimes op gitaar, ook zo'n ondergewaardeerde gitarist. In het nummer Romance Without Finance en je hoorde Charlie Parker op alt sax. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz... Ik ging op zoek naar de roots van de rhythm and blues. We hebben van alles gedaan. We hebben van alles gehoord. Gitaartjes, blazers, seks, drugs is aan de... Nou, drugs nog niet zoveel. Dat komt nu aan de beurt. Ja, dat wou ik zeggen. Eh, Harry de hipster, Gibson, die zingt over drugs. Eh, want dat hadden we nog niet gehad, geloof ik. Who put the dream in Miss Murphy's Teen? Daar komt hij. Harry Gibson. Mrs. Murphy couldn't sleep. Her nerves were slightly off the beat until she solved her problem with a can of Ovaltine. She drank a cupful most every night, and ooh how she would dream until something rough got in the stuff and made her neighbors scream who put the bands of dream in Mrs. Murphy's old team? Sure was a shame, don't know who's to blame, cause the old lady didn't even get his name. Where did she get that stuff? Now she just can't get enough. It might have been the man who wasn't there. Now, Jack, that guy's a square. She never ever wants to go to sleep. She said that everything is silent or real. Now Mr. Murphy don't know what it's all about. Cause she went and threw the old man out clout. Who put dream in Mrs. Murphy's team? Now she wants to swing. The Highland fling says that dream's the thing that makes her spring. Ah, spring it now, Gibson. Mm-hmm. This is the second chorus, you know name of this course is called Who Put the Nemutals in Mr. Murphy's Overalls? I don't know. bought a can of Ovaltine most every week or so. And she always kept an extra can on hand Ja, we zitten echt tegen het einde van het programma. Je hoorde Harry, de hipster Gibson. Je moet maar eens kijken op YouTube. Een hele bijzondere figuur. Ehm, met hele merkwaardige songs en merkwaardige teksten. En we gaan eruit. Ik hoop dat u eh, genoten heeft, ondanks het eh, wat eh, technische mankementen aan het begin van het programma. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Volgende week zit er weer een andere presentator. dit was mijn, ja, toch naar de roots van de rhythm and blues. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik eindig toch weer met Sister Rosetta Tharpe. Misschien heeft eh, u onlangs naar eh, Jules Holland gekeken op de BBC popprogramma. Daar zong John, eh, Tom Jones het nummer Strange Things Happening Every Day. En dat is natuurlijk ook een nummer van Sister Rosetta Tharpe, Die pionier in de rhythm and blues en rock and roll. Hier komt ze, ik ga er vanuit. ik ga er vandoor. Mijn naam is Edward Trouwers. Tot kijk, tot de volgende keer. Strange Things Happening every day. judgment day when they drive them all away. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange things happening every day.